De poes ligt te slapen op de vensterbank. En over het laadje komen mensen langs. En in de postbus ligt de ochtendkrant. En na de douche voel ik me weer een man. De wereld blijft maar draaien, draaien en en de speler zingt. En ik doe mijn ding en de zon doet zijn ronde, ronde na ronde. En de speler zingt en ik doe mijn ding en de boer. telefoon rinkelt, er was een afspraak gemaakt. Was je het vergeten, want je bent wat te laat. Dan al die brieven waarin om geld wordt gevraagd. Was je het vergeten, want je hebt nog niet betaald. En de wereld blijft maar draaien draaien en draaien en de speler zingt en ik doe mijn ding en de zon doet zijn ronde, ronde na ronde en de speler zingt en ik doe mijn ding en de boer hij ploegt voort is de dag voorbij. Je bent weer even vrij van al die zorgen. Allemaal voor morgen en zou bij het ontwaken op de vensterbank in het ochtendlicht. De poes nog liggen slapen en de wereld blijft maar draaien draaien en draaien en de speler zingt. En ik doe mijn ding en de zon doet zijn ronde, ronde naar ronde en de speler zingt. doing